ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrijdag rijdt de NS in het hele land niet. Het treinpersoneel legt die dag weer het werk neer. Het zou eerst gaan om een regionale staking, maar de NS laat weten dat het niet veilig is om in andere delen van het land wel de vaste dienstregeling te rijden. NS'ers willen een minder vol rooster en meer loon. Ze zijn daarover druk in gesprek met hun bazen, maar voorlopig komen ze samen nog niet uit. Volgende week staan er ook weer twee stakingen op de planning. De overheid doet te weinig om kwetsbare kinderen te beschermen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Leiden. Het gaat om kinderen die het thuis zo slecht hebben dat ze uit huis geplaatst worden... of dat iemand komt meehelpen met de opvoeding. En die kinderen zijn soms slechter af met hulp van de overheid dan zonder. In Nederland zijn er nu te veel kinderen waar de overheid zich mee bemoeit... die de overheid moet beschermen, die niet de juiste hulp krijgen... die te lang uit huis eh, worden geplaatst... die te zware vormen van eh, eh, uit huisplaatsing krijgen zoals gesloten de jeugdhulp. Eh, en ja, die kinderen die, eh, ja, die krijgen ontzettend veel extra schade... terwijl die kinderen al zo beschadigd zijn. En dat is heel zorgelijk. De onderzoekers willen dat minister Weerwinter meteen iets aan doet. Het uithuisplaatsen van kinderen ligt sowieso al onder een vergrootglas... door de toeslagenaffaire, waarbij meer dan 1600 kinderen uit huis werden geplaatst... vaak omdat hun ouders in geldproblemen waren gekomen. En reed je vanochtend op de A50 in Brabant, dan kan het zijn dat je even stil moest staan. Dat was voor een goed doel. Op de middenberm stond namelijk een gewonde zwaan. Het dier had last van zijn poot en kon niet meer op eigen kracht van de weg af. Rijkswaterstaat heeft de boel daarom even stilgezet, zodat de dierenambulance de zwaan naar de vogelopvang kon brengen. Daar kan die even lekker aansterken, daarna wordt hij weer vrijgelaten. Heeft in ieder geval geen last van de buien vannacht en morgenochtend, want die gaan vallen. Uiteindelijk krijgen we morgen ook wel weer wat zon, maar het blijft wel wat frisser. Max een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen Knoop het Raasdorp en Knoop Velsen. De vertraging is ruim een half uur. Dat is de nasleep van een storing aan de brug.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 So we told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeal, said the FBI, we can make a deal, make it worth your while.